Waarschijnlijk door een Spaanse actievoerder die wel vaker tijdens evenementen de aandacht trekt. Tijdens het optreden van de Spanjaard Daniel Diguez sprong hij op het podium en danste hij mee met de begeleidingsgroep van de zanger. Bewakers van de tv-studio in Oslo sleurden hem snel van het podium af. Omdat de Spaanse zanger even uit zijn concentratie was gehaald, mocht hij van de Songfestivalorganisatie zijn lied nog een keer zingen. De Britse staatssecretaris van Financiën David Laws heeft zijn ontslag ingediend. De liberaal-democraat was in opspraak geraakt. Hij had als parlementslid voor 47.000 euro onkosten gedeclareerd... voor de huur van een paar kamers in het huis van zijn vriend. Loos wilde naar eigen zeggen verbergen dat hij samenwoonde met een man. Acteur, filmregisseur en beeldend kunstenaar Dennis Hopper is overleden. Hij leed al een tijd aan prostaatkanker. Hopper debuteerde in 1955 met een bijrolletje in de James Dean film Rebel Without a Cause... Zijn grote doorbraak kwam in 1969 met de film Easy Rider, een hippie road movie. In 1986 maakte hij een comeback in de film Blue Velvet van David Lynch. Dennis Hopper is 74 jaar geworden. In Tsjechië heeft Jiri Parobek bekendgemaakt dat hij terugtreedt als leider van de Sociaal-Democratische Partij. Zijn partij is weliswaar bij de verkiezingen als grootste uit de bus gekomen, maar de Sociaaldemocraten kunnen waarschijnlijk geen partij vinden die hen aan een meerderheid helpt. Daardoor ligt het voor de hand dat andere partijen een centrumrechtse coalitie vormen. Een wetsvoorstel van D66 voor een verbod op homodiscriminatie door schoolbesturen kan rekenen op een Kamermeerderheid. Nu staat in de wet dat homo's niet om het enkele feit dat ze homo zijn gediscrimineerd mogen worden. Dat laat wel ruimte om te discrimineren als iemand bijvoorbeeld samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. Een meerderheid van VVD, PVDA